En vermoedelijk krijgen ze steun van een brede Kamermeerderheid. In Nederland is al jaren discussie over hoe de gebeurtenissen in 1915 in het Ottomaanse Rijk moeten worden genoemd. Toen werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering reageert telkens woedend als landen spreken van genocide. De man van ex-PVDA Eerste Kamerlid Marleen Bart stapt op als waarnemend burgemeester van Langendijk. D66er Jan Hoekema vertrekt vanwege de ophef over de woning in Wassenaar waar hij met Bart woont. Hij sloot na zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar een overeenkomst met die gemeente, zodat hij tegen een lagere huur in de ambtswoning mocht blijven wonen. Vorige week stapte Marleen Bart onder meer vanwege deze kwestie op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. De vier grote steden willen dat het kabinet haast maakt met een besluit over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Haagse burgemeester Krikke schrijft dat mede namens haar collega's uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aan minister Grapperhaus en staatssecretaris van Veldhoven. De vier burgemeesters willen dat het kabinet snel laat weten of het een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opvolgt. Die pleitte eind vorig jaar voor een verbod op pijlen en knalvuurwerk omdat die elke jaarwisseling veel letsel en overlast veroorzaken.